Thank you. Een ogenblikje stilte en een wereld vol lawaai. Een ogenblikje rust rondom je heen. Ergens in een hoekje waar je met jezelf een wel. Alleen met je gedachten heel alleen. Een ogenblikje stilte waarin alles geweld verschoon. Waarin je even tot jezelf komt. Naar zo'n moment verlangt men steeds, al is men nog zo taal. Een ogenblikje stilte, een ogenblikje rust, een ogenblikje stilte. jezelf komt. Naar zo'n moment verlangt men steeds, al is men nog zo taal. Een ogenblikje stilte, een ogenblikje rust, een ogenblikje vrede in een wereld vol lawaai.